10 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het noord Franse deel van het eiland Sint Maarten... en het nabijgelegen Saint-Barthélemy... zijn volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken... is volgens minister Plasterk nog geen informatie. De communicatie met het eiland verloopt moeizaam... en het openbare leven ligt plat. Er zouden wel negen gewonden uit het ziekenhuis per helikopter... zijn weggehaald door mensen van Defensie. De ministers die het meest betrokken zijn bij de hulpverlening op de eilanden... die door orkaan Irma zijn getroffen... komen rond dit tijd bij elkaar in het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag. Volgens minister Plasterk is het doel van de bijeenkomst... vooral het in kaart brengen van de hulpvraag. Het is de bedoeling om nog voor de verwachte tweede orkaan, José, extra spullen en extra mensen naar het eiland te sturen. Daarvoor is het nodig om het vliegveld op Sint Maarten zo snel mogelijk vrij te krijgen, al dus Plasterk. Paus Franciscus is aangekomen in Colombia voor een vijfdaags bezoek. Met de reis wil hij zijn steun betuigen aan het vredesproces in het land. Franciscus landde onder grote belangstelling op het vliegveld van Bogota. In het verleden heeft Franciscus de onderhandelaars van Colombia en de FARC aangespoord tot onderhandelingen. De twee partijen spraken twee jaar lang op Cuba over vrede, wat leidde tot de ontwapening van de rebellengroep. De politie van Atlanta heeft gisteren een Bengaalse tijger doodgeschoten in een woonwijk. Het dier viel daar een tackle aan. Daarop besloot de politie dat het noodzakelijk was om te schieten. Het dier was tijdens een transport ontsnapt. Ze was verkocht aan een Duits circus en uit Amerika onderweg naar Europa. Hoe de tijger heeft kunnen ontsnappen is niet bekend. De hond, een tackle, kwam er met een paar schrammen vanaf. Het weer vandaag valt vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In het zuiden blijft het zo goed als droog en is er ook wat zon.